10 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Het COA dat de opvang van asielzoekers regelt... deelt al zeker zeven jaar persoonlijke gegevens als naam, godsdienst en etniciteit... met opsporingsdiensten. Dat meldde NRC en de Volkskrant. Kort na aankomst laat het COA asielzoekers een formulier invullen... waarmee ze toestemming geven. En de asielzoekers hebben dan nog geen advocaat. Juristen zeggen dat de privacywet wordt overtreden. Het zou gaan om honderdduizenden asielzoekers. De autoriteit persoonsgegevens bekijkt of het COA zich aan de wet houdt. In Polen heeft de partij van verliezend presidentskandidaat Traskowski protest aangetekend tegen de uitslag van de verkiezingen. Hij verloor die zaterdag nipt van zittend president Duda. Volgens de partij van Traskowski waren er onregelmatigheden. Ook zou de Poolse publieke omroep op de hand van Duda zijn. Die won de presidentsverkiezingen met 51 procent. En de verwachting is dat de klacht weinig kans van slagen heeft... aangezien de nieuwe president van het Hoge Rechtshof is aangesteld met de steun van PiS. Dat is de partij van Duda. Wakant ACM heeft voor ruim 80 miljoen euro aan boetes opgelegd aan bedrijven voor het overtreden van het kartelverbod. De bedrijven zouden informatie hebben gedeeld over toekomstige verkoopprijzen. Om welke ondernemingen het gaat mag de toezichthouder niet zeggen. De bedrijven hebben dat bij de rechter gevraagd omdat ze de straffen proberen aan te vechten. En een man uit Belveld in Limburg is veroordeeld tot 14 jaar cel voor doodslag en brandstichting. In januari vorig jaar doodde hij in een staakerven een man uit Maashees. Hij stak de staakerven in brand en stuurde met de telefoon van het slachtoffer nog een sms om het op zelfmoord te laten lijken. Het weer, lokaal nog wat regen of motregen. Vannacht kan het op sommige plaatsen nevelig of mistig worden. Het koelt af tot de graad of 12. Morgen eerst nog bewolkt, maar in de loop van de dag breekt af en toe de zon even door. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij 19 tot 22 graden.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 Hij wordt natuurlijk ook wel The Chief genoemd. Country fans weten dat. Ehm, wat hebben we allemaal? We hebben natuurlijk het Spotlight album, we hebben de Nashville Spiegelplaat, Nashville Legends, de maandartiest. We hebben natuurlijk de digitale brievenbus, kortom weer een bom bomvolle show. Dus gaan we snel verder met de nieuwste single van country duo Lakeview. Dit is Rain Down. clouds rolling and the wind blows down Hitting up my phone, telling me you missed this favorite playing the game You're always the same You're like a hurricane With a hot little body and a chance of rain Sitting shotgun in my Chevy drinking champagne could hurt voor de eerste keer naar onze digitale brievenbus. En dat doen we met muziek vanuit Amerika. Via info at kregen wij muziek opgestuurd van Casey Baker. In 2019 bracht ze haar eerste album When the Party's All Over uit. Maar dat geldt voor Casey nog lang niet. Van het album ga je luisteren naar We Don't Care Enough to Fight Anymore. It was Home! follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. Nashville Radio Show. uit Zwitserland van Jesse and the Gents. En we gaan weer even onze digitale Dus We gaan deze keer naar Ierland voor muziek van Carrie Fairon. Het origineel van het nummer wat je zo gaat horen is van Kim Ritchie en werd in 2018 uitgebracht. Dit is dus de versie van Carrie Fairon van Chase Wild Horses. Carrie Fearon en Chase Wild Horses. En wil je jouw muziek nu ook onder onze aandacht brengen? Stuur het op info.nashforradio.nl. Wij gaan er naar luisteren en wie weet ga je het in een van de volgende shows terug horen komen. We gaan nu verder met muziek van Keith Urban. Van het gelijknamige album is it God Whispered Your Name. I was so cold and lost And nothing seemed to ring true I couldn't bear the cross for everything I've been through. And each day I knew I needed change, but there was no way, no way. then God whispered your name, and that's out whispered your name. I can see the sunshine for the first time in a while. Girl, it's like I've been baptized by the warmth of your smile. Mm. We'll call it. whispered your name And that's when everything changed Love came out of the rain Talk about being saved Well, suddenly I want to live More than I ever did I'm never gonna be the same When God whispered your name whispered your name God Whispered Your Name van Keith Urban. En het is nu tijd geworden voor Nashville Legends. En Joop, waar ga je het deze keer over hebben? Het liedje waar we het deze week over gaan hebben is geschreven in 1970 door Chris Christofferson. Hij bracht het ook voor het eerst uit op zijn album Christofferson uit 1970. We hebben het over het liedje Help Me Make It Through The Night. Help me make it through the night don't care who's right or wrong. Chris maakte er zelf geen single van, maar later datzelfde jaar werd het nummer gecoverd door Sammy Smit. En zij had er een knijter van een hit mee. Help me make it through the night. I don't care. Ten tijde dat Chris het liedje schreef zat hij in een hele slechte periode van zijn leven en woonde tijdelijk bij Dottie West en haar man. Hij uh, bood het liedje in eerste instantie aan Dottie aan, maar die vond het iets te suggestief en wees het af. Een jaar later veranderde ze van mening en nam zij het alsnog op. Take the ribbon from my hair. Shake it loose and let it fall. Intussen zijn er talloze covers gemaakt van het nummer. Niet alleen in de countrywereld, maar ook mainstream. Zoals deze versie van Michael Bublé en Lauren Allred. Help me make it through the night. Maar niet alleen uh, Michael Bublé, maar bijvoorbeeld ook Nora Jones... die het nummer ook nog samenzong met Willie Nelson. Om nog een paar namen te noemen, uiteraard Elvis Presley... Tom Jones met uh, eh, Tanja Tucker, Engelbert Humperdinck... Gladys Knight, Lady Antebellum, Leanne Rimes, Martina McBride... Anne Murray, Brenda Lee, Tammy Wynette en nog veel, veel meer. Ook hier in Nederland onder andere een coverversie van Lee Towers, Belinda Kinnair... en deze versie van Tony Willet. Voor ons hele nummer van deze week gaan we luisteren naar wat ik persoonlijk de mooiste versie vind. En dat is die van Willie Nelson. Bedankt voor het luisteren, tot volgende week en veel plezier nog met de National Radio Show. Dag. Shake it loose and let it fall. soft against your skin. like the shadows on the wall. Come and lay down by my side till the early morning light. All I'm taking is your time. Help me make it through the night. sad to be alone. Help me make it through the night. Met nu country uit Nederland. Pussycat en Teenage Queenie. En van 1981 is maar een klein sprongetje naar 2004. Waarom ook niet? Voor Love Snuck Up van Buddy en Julie Miller. once when I didn't know enough to let myself stand in the way. Must have done something right for a change Cause love snuck up on me You let me come around until I came around To my senses finally arms eternally. It's hard to explain, but you said you felt the same. I knew that love snuck up on me. Was it by coincidence, or did it happen accidentally? I knew I didn't ever have a chance after love snuck up on me. voor een nummer van onze maandartiest. En dat is deze keer Loretta Lynn. We gaan het hebben over het nummer Don't Come Home A Drinking With Loving On Your Mind. Het is geschreven door Loretta en Peggy Sue Wells, een van de zussen van Loretta... en staat op het negende studioalbum. Het werd de eerste nummer 1 hit voor Loretta... en het is onder andere gecoverd door Terry Clark en Gretchen Wilson. Maar uiteraard het origineel Loretta Lynn en Don't Come Home A Drinking With Loving On Your Mind. Dit is de Nashville Maandartiest. Well, you thought I'd be waiting up when you came home last night. You'd been out with all the boys and you ended up half tied. But liquor and love, they just don't mix. Leave the bottle or me behind. me anywhere because you're always gone. And many a night I've laid awake and cried here all alone. Then you come in, a kissing on dat was het eerste nummer van onze maandartiest eh, Loretta Lynn. En in het tweede uur hoor je haar nog een keer voorbij komen. Wat? Twee keer zelfs, want ze komt ook nog bij de Spiegelplaat voorbij. Het is nu tijd geworden voor de nieuwe single van Yara Beeks. Ze is 16 jaar en komt uit Doetinchem. En dit is haar tweede zelfgeschreven single. Gaat over een emotionele periode in haar leven. En wat een mooi nummer is het. Dit is Last Year. single hoort zou je niet zeggen dat ze 16 jaar is. Maar toch is het zo. De nieuwe single van Yara Beeks, Last Tear. We gaan naar 1991 en dat doen we met een nummer van Barbara Mandrell. Ze, het is niet het origineel wat zij eh, gaat zingen. Want in 1966 werd het door Percy Sledge voor het eerst uitgebracht. Maar dit is dus haar versie. Dus Barbara Mandrell en When a Man Loves a Woman. Album en die komt deze keer uit 1998. En is het album Wide Open Spaces van de Dixie Chicks. Ja, in 1998 heet ze nog zo, maar tegenwoordig gaan ze door het leven als The Chicks. Het, dit is het vierde album van deze band en eh, de platenindustrie in Amerika gaf dit album de status diamant... omdat het wereldwijd 14 miljoen keer werd verkocht. Dat is nog aardig wat. In Australië stond dit album zelfs zes jaar in de top 20. En verder werden er twee Grammys voor het album uitgereikt. Je gaat naar de eerste twee nummers luisteren achter elkaar. There's Your Trouble en daarna Once You've Loved Somebody. Dit is het Nashville Spotlight Album. Light album. radio show. Old school for life, baby. each containing my heart. To open, remove the wrapper, but please don't tear it apart. You tore out this heart when you left me. You left me alone and so blue. I'm sending it Care. radio show at info at nashvilleradio.nl for your new music, request, and comment. I'd have an all night happy hour with the coldest beer in town. Lazy boys for bar stools taps that don't run out. I'd have every kind of whiskey and that one red wine you don't like. The kind of place you'd never be caught dead inside. If I was a bar, I'd be a beer can dive. I'd have a little buzz in my knee. for all my friends to sing. And every game that's ever played on way too big TVs. I'd have your picture on the dartboard and let your exes drink for free.